Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Op Kreta zijn vier Nederlanders opgepakt vanwege uitgaansgeweld. Het incident was in de nacht van woensdag op donderdag in de bladplaats Gersonisos... meldt de Griekse nieuwssite Kreta Live. De jongeren van 18 en 19 jaar zouden om onbekende reden... een andere Nederlander hebben aangevallen in het uitgaansgebied. Toen twee anderen te hulp schoten kregen ook zij klappen. Een van de slachtoffers, een 27-jarige man... is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De vier verdachten zitten vast totdat de openbaar aanklager besluit of ze worden vervolgd. In het Wierense veld in Overijssel heeft vannacht een korte tijd een brand gewoed. Een stuk veen van 100 bij 100 meter in het Natura 2000 gebied is afgebrand, meldt de brandweer Twente. Vanwege de droogte kwam de brandweer met veel voertuigen en mensen op de brand af. De politie in Amsterdam heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar een reeks explosies. De verdachte zou bij een aantal incidenten betrokken zijn geweest. In Amsterdam waren deze zomer zeker tien explosies bij winkels, huizen, horecazaken en geldautomaten. Veel van de panden raakten zwaar beschadigd. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Het is schandelijk en schadelijk dat Nederland de Turkije-deal opschort. Dat zei de Oostenrijkse migratie-expert Knaus tegen Nieuwsuur... nu het Nederlandse kabinet voorlopig geen vluchtelingen uit Turkije overneemt. Knauws wordt beschouwd als de architect van de deal. Om een eind te maken aan de stroom Syrische asielzoekers... betaalde de EU miljarden aan Turkije... en hadden, haalde landen een beperkt aantal vluchtelingen op. Opschorten van de deal scheelt Nederland duizend asielzoekers per jaar. Knaus noemt het besluit symboolpolitiek van een rijk EU-land... dat niet bereid is kleine aantallen vluchtelingen op te nemen. Het weer... De komende dag droog met zon en stapelwolken. Het wordt 21 graden in het noorden en westen tot 24 graden in het zuiden en oosten. Zondag iets koeler.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 Somos dos cantantes por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Así es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. esa sonsonaría sona. ¿Quién lo diría? Que tal la quinata esa sonsonaría por ti. ¿Quién lo diría? Que tal la quinata esa sonsonaría.